Later werd ook een brommer gevonden die in brand was gestoken. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is en of hij een bekende van de politie was. PvdA-leider Samson zegt dat er ook na de zomer minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar. Samson gaat daarmee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd naar het eerder geplande niveau. De Nederlandse export van biologische landbouwproducten is het afgelopen jaar gestegen. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 928 miljoen euro, een stijging van 11 ten opzichte van 2013. Met name onze biologische eieren, wortelen en tomaten zijn populair in het buitenland. Nederlanders eten zelf ook steeds meer biologisch. De binnenlandse consumptie is in vijf jaar meer dan verdubbeld. D66 wil speciale wijkagenten op middelbare scholen inzetten om extremisme bij jongeren op te sporen. Zo kan er snel worden ingegrepen als scholieren radicaliseren. Volgens D66 hebben de AIVD en de politie niet de capaciteit om geradicaliseerde jongeren in de gaten te houden. Er zouden in heel Nederland zo'n 50 schoolwijkagenten moeten komen bij scholen met een verhoogd risico. In Driebergen is een vrijstaande villa aan de Hoofdstraat volledig uitgebrand. Er woont niemand in het huis, maar er wordt overdag wel les gegeven. Een school met zo'n 60 leerlingen huurt het pand. De brand is lastig te blussen, omdat de villa erg afgelegen ligt en water van een andere plek moet komen. Het weer droog, met vanmiddag vooral in het zuidoosten zon. De wind is zwak uit oost tot zuidoost en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost 3 kilometer.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.